blijf zoveel mogelijk thuis. You may only leave home for limited reasons permitted in law... such as to shop for essentials, to work if you absolutely cannot work from home. Hoe lang de lockdown duurt is niet duidelijk, vertelt correspondent Tim de Wit. Waarschijnlijk omdat het echt momenteel even heel moeilijk te zeggen is eh, hoe lang dit moet gaan duren, heeft hij eh, geen specifieke datum genoemd. Premier Johnson hoopt dat er half februari genoeg mensen gevaccineerd zijn om de maatregelen te versoepelen. Het is toch nog niet duidelijk of we in Nederland het coronavaccin van Moderna snel kunnen gebruiken. Er gingen al de hele dag berichten rond dat het Europees Medicijnagentschap het middel vanavond officieel zou goedkeuren. Maar de onderzoekers hebben toch nog vragen. Woensdag wordt er opnieuw overlegd. Het is niet zeker dat het vaccin dan wel wordt goedgekeurd. Een safaripark in Friesland roept mensen op om een dier te adopteren. Camille Boris is de topper. Hij is de duurste en kost 500 euro. Het park kampt dankzij de coronacrisis met zwaar tegenvallende bezoekersaantallen en zit in geldnood. In Sanjes Safari zijn 45 diersoorten te zien en die moeten allemaal eten en worden verzorgd. Reality-fans konden vanavond hun hart ophalen. Big Brother is terug. In een anderhalf uur durende uitzending werden acht bewoners het huis ingestuurd. Het programma is na 14 jaar weer terug op tv. Bewoners mogen elkaar nomineren om weggestemd te worden. Een van de deelnemers, Theo, hoefde daar niet heel lang over na te denken. Eh, ik heb er zelfs al twee. Ja, <laughs> vertel. Die had, ik, uh, die had ik ergens binnen 12 uur al. Dat meen je niet. Echt waar? Ja. Eh, ik zeg er één. Sico ga ik nomineren. Ook kijkers mogen trouwens stemmen. Bijvoorbeeld wie er macht krijgt in het spel. Overigens was stemmen daarvoor vanavond tijdens de uitzending bijna niet te doen. De site lag er telkens uit. Het weer dan nog. Komende nacht blijft het bewolkt en kan er wat regen vallen.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 she fled in the path of a lightning bolt. to wait for my father to gather up his tools. He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move.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 the spark in our bonfire city and every nation From Lake Geneva to the Finland station ZFM. me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I so I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two to the bedroom. We don't need no dance floor.